Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden betogers de Israëlische regering opgeroepen om meer te doen om de gijzelaars vrij te krijgen. Hamas houdt sinds 7 oktober ruim 240 mensen gevangen. Bij de demonstratie spraken meerdere familieleden van gijzelaars. Er waren onder meer oproepen tot een staakt het vuren. Ze vinden dat Israël te veel nadruk legt op militaire acties in Gaza... terwijl de regering meer bezig zou moeten zijn met hoe ze hun geliefdes zo snel mogelijk weer thuis krijgen. In Rotterdam heeft in een flat een flinke brand gewoed. De brand brak uit in een appartement op de zevende verdieping. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd. De rook verspreidde zich via het trappenhuis. Daardoor moest ook een andere bewoner van de flat naar het ziekenhuis. In totaal zijn negen woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een stadsbus. Voor het eerst in vier maanden is er weer vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een pluimveeboerderij in Renswoude in Utrecht. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. De trainer van Vitesse, Philippe Cocu, stapt op. Dat werd bekendgemaakt na het thuisduel tegen Heerenveen. Vitesse verloor met 3-1 en staat laatste in de eredivisie. Supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club. En daardoor was het even onrustig. Niet veel later werd bekendgemaakt dat Philippe Cocu opstapt. Het Italiaanse stadje La Dispoli is met een schrik vrijgekomen. Urenlang liep er een ontsnapte circusleeuw door de straten. In de kustplaats, vlakbij Rome, wonen meer dan 40.000 mensen. Zij kregen het advies om binnen te blijven. Uiteindelijk werd Kimba, zoals het dier heet, gevonden. Er waren twee verdovingspijlen nodig om hem uit te schakelen. De leeuw is teruggebracht naar het circus. Het weer. Vandaag begint grijs en lokaal mistig. Vooral in het zuiden kan dichte mist voorkomen.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 You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware.